door verdachte Bekir E. In de hoge beroepszaak van deze week wil het OM bewijzen dat hij haar vermoorde met voorbedachte raden. En niet in een opwelling, dus doodslag. Daarvoor is hij in 2019 al veroordeeld met 14 jaar cel en tbs. De zus van Humira mocht namens haarzelf en haar ouders een verklaring lezen. Zoals deze van haar moeder. Elke dag kijk ik nog op de website van de school... waar de foto en de cijfers van Humera nog zichtbaar zijn. Mijn engeltje, denk niet dat ik je vergeten ben. Ik zal je nooit en ook nooit vergeten. De verdachte zat tijdens het voorlezen van de slachtofferverklaring niet in de zaal. Hij was boos omdat de zus hem eerder een loverboy had genoemd. Morgen komt de officier van justitie met een nieuwe strafwijs. De spelers van het Nederlands elftal kunnen op het trainingskamp in Zeist geprikt worden tegen corona. Dat heeft de voetbalbond KNVB geregeld met het oog op het EK dat in juni begint. De vaccinatie is vrijwillig en de meeste spelers willen hem. Zes spelers hebben de prik geweigerd. Wie naar het buitenland op vakantie wil, maar nog niet twee keer is ingeënt... krijgt waarschijnlijk een gratis PCR-test. Volgens minister De Jonge gaat het kabinet daarvoor zorgen. Om binnen Europa te kunnen reizen wordt een COVID-certificaat verplicht. Eerst leek het erop dat reizigers maar één prik nodig hebben... maar De Jonge verwachten dat straks toch twee inentingen zijn. En met z'n allen in een plakkerige bus onder de stoeltjes duiken... voor tien uur s ochtends al je snacks op hebben en de juf kwijtraken. Het hoort er allemaal bij op een schoolreisje... En nu de eerste attractieparken weer open zijn, worden er hier en daar ook weer schoolreizen georganiseerd. Bijvoorbeeld bij Sibrandi Speelpark in Oudemeerdum in Friesland. Die had 70 uitgelaten kinderen over de vloer. Het viel wel heel bijzonder, heel speciaal. En wij hebben drie weken lief hebben alles mij en bellen. Van nou, hoe liep het dat? Stel dat het haast bij mij. Ben je hem er kleer voor? En Sibrandi weer direct enthousiast. Die zei, ja wist, ben wij er kleer voor. Als het mij, dan kom je. Dus geweldig. Het speelpark is alleen open in het weekend of voor scholen op reservering. En dan nog het weer.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 he's even got the horses bopping pop down the avenue. Folks love the rhythm, the clang bang and rhythm. You get a lot of kicks out of the blacksmith blues. even got the horses popping bop down the avenue. Folks love the rhythm, the clang bang and rhythm. You get a lot of kicks out of the blacksmith blues. Maar nou, dat was je dan. Het plaatje van mijn vader voor uh, Boggy eh, dit nummer moest ik in, tot in de treuren aanhoren vroeger eh, op, op reis, op vakantie. Maar ik zat maar net te bedenken, misschien is dit eigenlijk wel het nummer wat mij tot hier, tot dit programma heeft gebracht. De Swift Blues Podium van L. May Morse. welkom terug in de tweede uur van het programma Gasduinen. Nog, nog een uurtje, tot acht uur ben ik bij je. straks nog de mini-concertagenda. Ik neem je mee langs de Nederlandse, verschillende Nederlandse podia. Eh, dat allemaal straks. Eh, lekker weertje, Zeker. de the You're my favorite song. My favorite song. You're my favorite song. I just love like the bass. So you got me feeling lifted like outer space. You got that profoundness like the lyrics are crazy. I just wanna write you cause you're my favorite song. My favorite song. You're my favorite song. De zoals je ze eigenlijk nog nooit eh, hebt gehoord, eh, denk ik. The Queen of the Highway, maar dan in een prachtige jazz-uitvoering. Daarvoor eh, uit Nederland Pete Philly met Favorite Song. En we begonnen met Miss Barrow, No, Dignity. Ik kwam er echt net achter. In het eerste uur voorspelde ik wie ik met zekerheid zou gaan draaien. Ik wist het niet helemaal zeker. We zouden natuurlijk gaan grasduinen. Maar met zekerheid zou daar een Gil Scott Heron bijvoorbeeld langskomen.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 Well, when he's out late at night, if he's got his head on right, well, I lay you nine to five, he's walking with steel. Brother man say he's afraid of gangsters, messing with people just for fun got a family to protect. So just last week he bought himself a gun. Everybody got a pistol. Everybody got a 45. And the philosophy seemed to be, at least as near as I can see, when the other folks give up theirs, I give up mine. This is a this where I am. Every channel that I stop on got a different kind of cop on it. Chillin' up by the maze for Uncle Sam, but Saturday night just ain't that special. Yeah, I got the Constitution on the run. Cause even though we got the right to defend pistol. Everybody got a 45. Take me away from it all when I feel van uh, Mayor En daarvoor dus heb ik hem eh, meteen mijn hele belofte van het eerste uur... heb ik ingevuld met eh, onder andere Gil Scott Hearn, Esther Phillips... en we begonnen met Eric Benet met Georgie Porci. Oké, de concertagenda. Ik hoop dat ik mijn eigen handschrift nog een beetje kan lezen... want ik heb het snel toen net een beetje bij elkaar gesprokkeld. we beginnen met de Paradiso, 13 augustus, Tricky... Jawel, dat is nou ja, verantwoordelijk voor de muziek van Massive Attack en uh, Portishead. Een Britse triphopper, maar dan in zijn eentje tricky. Dus 13 augustus. 30 augustus hebben we Candy Dulfer met Sex, Candy en Rock'n'Roll. 2 september Walter Trout, oude bluesveteraan in de Paradiso dus. En 11 eh, september een extra concert van My Baby. Het eerste concert is al eh, uitverkocht. Eh, dan de 15 september de Acid Jazz formatie The Brand New Heavies. En het 24e uit 24 september uit Amsterdam Gallow Street. Dan gaan we door naar de Melkweg. 12 september Maxi Jazz komt. Dat is de, even de, de wederhelft van uh, eh, Fateless met een... Ehm, nou, dat zijn een mix volgens mij. Gewoon, althans, als DJ komt hij dus niet als band. En eh, de 23 oktober Iso Fitzroy. En dan, zoals al eh, toen straks gezegd in het eerste uur... Tom Jones in de Ziggo op 6 september van dit jaar. En verder dus nog Zeker Salas, had ik ook al gezegd. 2 november in de Paradiso. En Ibrahim Malouf, 22 november in de Tivoli. Wat ging ik nu doen? Dat weet ik even niet meer. Oh wel? Nee, deze ja, dat is ook prima trouwens. Maakt het uit. Dan doe ik, <laughs> doe ik zo andersom. Eh, zoals uh, straks al beloofd, mop mop. Toen draaide ik D'Angelo. En nu hier dus uit Italië, mop mop. you're too soon to call us so I shine. Long came this man, works down in a mine. Shovel 16 ton, a number nine coal. That foreman said, well, bless my soul. Bless my soul. said a man's made of muscles and blood. Muscles, blood, skin and bones. With a mind that's weak and a back that's strong. Working all day long. so to the company style. driving rain. Fighting trouble been my middle name. And step aside. A lot of men didn't, and a lot of men they died. Mm. See me coming. van mijn vader en voor mijn vader. Ehm, nou ja, nogmaals, die draaiden we onderweg altijd. Eh, op weg uh, op vakantie. Nou, dit gaat lekker. um, <laughs> einde van het tweede uur. En sowieso het einde van het programma. Dus ik hoop jullie volgende week weer te zien rond 6 uur. Ik wens jullie een mooi weekend. En ik begreep dat het mooi weer zou worden dit weekend. Dus Laten we dan maar een ode geven aan de zomer. Summertime. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Mm-hmm. sa série d'émissions sur le jazz au quartier latin, le club d'essai de la radiodiffusion française vous présente aujourd'hui l'orchestre du tabou.